uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft vier terreurverdachten opgepakt, meldt het federaal parket. In zeven steden zijn 22 huizen doorzocht. De verdachten worden later vandaag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Die beslist of de vier langer in de cel moeten blijven. Bij de huiszoekingen zijn geen wapens, explosieven of munitie gevonden. De politie is sinds de politieactie van twee weken geleden in Verviers actief op zoek naar geradicaliseerde moslims die zich bij de jihad in Syrië of Irak willen voegen of die uit, zijn, uit die strijd zijn teruggekeerd. In Zuid-Afrika komt Eugène de Kok voorwaardelijk vrij. De Kok was de leider van een doodseskader dat in de jaren 80 en 90 verantwoordelijk was voor het vermoorden en martelen van zwarte activisten in Zuid-Afrika. De Kok werd gearresteerd in 1994, het jaar dat Nelson Mandela vrijkwam. Twee jaar later werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 212 jaar wegens moord, poging tot moord, ontvoering en fraude. Nu komt hij vrij in het licht van de opbouw van het land en nationale verzoening. Ook speelde mee dat de kok berouw heeft getoond en de autoriteiten heeft geholpen bij het terugvinden van lichamen van slachtoffers. De verantwoordelijkheid voor de bloedige aanslagen van gisteren in de Egyptische Sinaï-woestijn is opgeëist door een groep die verwant is aan IS. Bij de aanvallen werden zeker 26 Egyptische officieren gedood. Voor de aanvallen plaatste de Egyptische IS-afdeling foto's op Twitter van zwaar bewapende gemaskerde strijders met een IS-vlag. Na afloop eiste de groep op Twitter de verantwoordelijkheid op. In de Sinaï is al maanden de noodtoestand van kracht. Het is er al lange tijd onrustig. Het weer, geregeld zon in het zuiden en langs de oostgrens veel bewolking en kans op een bui. Het wordt 3 tot 5 graden. In de namiddag en avond vanuit het noordwesten weer buien en meer wind. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat voor koude 2 kilometer file.